Kerstmis op jouw radio. Ook tijdens de feestdagen kun je rekenen op de jocks van 5.0. Oh, I can't wait to see those faces. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day... Kerstmis op jouw radio 501 goedemorgen op deze kerstmorgen. Mijn naam is Rogier van Diesveld. Duurt dit nog lang? Wat is dit nou voor een... Ik heb hem wat langer gemaakt wat langer gemaakt. Wat is er nou voor een openingstune? Alleen maar Wim hoor eh, ik. 3,5 minuut duurt. En de grote 3,5 minuut Wim. Ik zeg maar een leuke kersttune dat we iets anders hebben om met de kerst te beginnen. Ik hoor alleen maar Wim Bab. Wat is dat Wim Bab? Eh, Dan maar in het dorp Dan laten eh, luiden de klok een half uur. Hè? Ja, we kunnen toch niet half uur de kerstklokken. Zet die klok uit. Dan gooi af die klok. Ik heb het allemaal wel gehoord. Laat Wim Bab. Zet af. Oh ja. ho ho ho. ho. So this is Christmas. Christmas. Dit, dit is Radio 501. Is Radio 501. Ho, ho, ho. Close your eyes. Open your heart. Make Christmas. Ik wens u een gezegend kerstfeest. Ho, ho, ho. Radio 501 Kerstshow. Sterren in het ijs, sterren aan de hemel. Poedersuiker op de kerstbol en sneeuw op de grond. Het is kerstmis bij Radio 501. Radio 501 met de kerstshow vrede op aarde en stop het geweld. Het is kerstmis in jouw radio. Laat uw fantasie werken en laat je in gedachten meevoeren met de arreslee op de klanken van de kerstmuziek. Hou je warm met Radio 501, jouw muzikale kachel voor de kerstdagen. Joho, joho, Radio 501 Kerstshow. Namens het hele team een zalig kerstfeest. Happy Christmas baby. ho, Kerst met Rogier van Diesveld. Dit is Radio 501. Is Radio 501. hartelijk welkom deze tweede kerstdag op Radio 501. Ik ben er weer. Rogier van Diesveld is mijn naam en gisteren heb ik een hele gezellige eerste kerstdag gehad bij Radio 501. Vandaag wordt het er ook weer eh, eentje, denk ik, hoop ik. Ik ben weer twee uur lang bij jou onder de kerstboom en heb weer te gekke kerstmuziek voor mijn neus liggen hier. Wil je het horen? gaat die. ben Carla Oud en ik wens alle luisteraars van Radio 501 hele fijne kerstdagen. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. Je hoorde net sleet met Merry Christmas Everybody en dit zijn de Tractors met Rocking This Christmas. taking this Christmas well into New Year's Eve. Turn out the light, call the law. Me and you, baby, gonna deck the halls. We'll be rocking this Christmas. We'll be rocking this Christmas. We'll be rocking this Christmas well into New Year's Eve. Rocking this Christmas. Rocking this Christmas. We'll be rocking this Christmas well into New Year's Eve. van Diesveld. Nou weer! Goedemorgen, oh, beetje. Wat is dat? Het zijn kerstbelletjes, die heb ik in mijn onderbroek gedaan. Kerstbelletjes in mijn oh. onderbroek? Dus, dus iedere keer als ik even... Ja, ja. Nou, die belletjes rinkelen, hoor. Ja. Dat geeft wel een goede sfeer, zeg. Ja, dat geeft wel een Gezellig wel, hè? Ja, heel gezellig. Sfeervol. Ja, heel sfeervol. Hou maar op, hou maar op. Kijk wat er gebeurt. Hier, je, u blaast alle kaarsjes uit. Oh, doe ik dat?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 Wat is het toch aan kerstmis dat dit feest zo droefgeestig maakt? Je hebt waarschijnlijk Radio 501 niet aan. Maar als je dit hoort, heb je hem dus wel aanstaan. Mooi, dan zorg ik voor muziek. us again. December is here, hasn't it been a wonderful year? With all the plans you're making, all the time you're taking There's lights on all the houses, spouses with their spouses, children playing in the snow. Ja, ja, er lijkt sneeuw. En Oos Joos wenst alle luisteraars van Radio 501 een onwijs kerstfeest en een schoftig nieuwjaar. Maak er wat moois van, Joos. Bij het raam sta je alleen Nacht wat verleugen, ik wil je zien met slingers en ballen. Slingers en ballen. Je ruik zo lekker, je staat er recht. Nee, nee, geen kunst, je bent het met slingers en ballen. Slingers en ballen. Piek en lichies, Je wordt een nacht mooier, ik wil nacht meer met slingers en ballen slingers en ballen. Alleen met kerst ben je bij me. Plagen, pikken zacht. O boom, o stille nacht, met slingers en ballen, slingers en ballen. En heb het kerstfeest, dan denk ik laat maar blijven tot nieuwjaarsdag. Met slingers en ballen, slingers en ballen. Als den de bel gaat, no dag meneer, we komen er aan nog één keer met slingers en ballen. Slingers en ballen. Alleen nog met kerst ben je bij me. met kerst ben je bij me. Alleen met kerst ben je bij me. Zit je in Oostenrijk met de kerst? In de sneeuw? Maakt niet uit, voor Radio 501 hoef je niet thuis te blijven. Radio 501 is overal. www.radio501.nl is er een eh, e-mailtje binnengekomen. Uh, zal ik even voorlezen. Goedemorgen, ik heb gisteren ook naar je programma geluisterd en vandaag weer. Het is nog wel vroeg, ik kon niet meer slapen. Heb een erg vol gevoel van het eten van gisteren. Ik probeer nu thee te drinken. Je draaide gisteren aan het eind van het programma iets van Batenberg. Kun je daar nog iets van eh, draaien? Groeten Sandra. Er komt ook weer een sms'je binnen hoor ik. kijken we straks naar. Nou Sandra, dat eh, van die Batenberg bedoel je waarschijnlijk eh, Willy Batenburg. En daar heb ik nog wel iets van. Willy Batenburg met Willy's Kerstfeest. En voor de mensen die gisteren niet geluisterd hebben. Willy Batenburg was een man met een eh, verstandelijke handicap. En die man die speelde dus banjo en hij zong erbij, maar in zijn eigen brabbeltaal. Want hij was namelijk het Engels helemaal niet machtig. Hier is Willy Batenburg met Willy's Kerstfeest. Klokje klingelingeling, kling, klokje kling. Kerstmis is gekomen, lichtjes in de bomen. Kling, klokje klingelingeling, kling, klokje kling. schaduw van de fladderende waar dat zelfs van de tavernenshow. Wist Wat waar de Christmas? Why the seven Christmas? When the seven Christmas? Ein Gäste to you. When het seven Christmas? dat the seven Christmas? When the seven Christmas? Ein Wetzel to jung but standing slowly by the river roaring, wind it sad and long, bij de snow, let the snow, let the snow, bij it sets me down, the in Brighton, wind it lets me low, let the snow, let the snow, let the snow, when it's when standing waar dat water that sang, it's bij and in dit, on dit, from it's rain, but also Bij dit en het zwane go, bij dit zijn dit mint iets voor de land. Bij dit zwet diep zo wind, bij de wind die blankt, bij de dans met rijdend, bij de wat zoet wijnt, bij de wind ziet zo lang, bij de wind ziet lang, bij de wind diep zo ring, bij de wind ziet lang. I was to rank by the times that I were gone. While I should rank by, I should rank by the times were all too gone. Once to rise by night, to rise by the times, why I were rank, why I. zo en zijn. We gaan waar de trein begint, you know. Een heerlijke kerstochtend op tweede kerstdag en daar hoort ook een beetje rustige muziek bij. Even bijkomen van alle drukte van eerste kerstdag. Straks ga ik weer een paar e-mails behandelen, maar ik vind het nu tijd voor de Pretenders.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 Hè? Zitten jullie nu allemaal lekker aan de koffie rond de kerstboom? Ik zit hier namelijk in Studio 11 helemaal in de kerstsfeer en probeer voor jullie de mooiste, leukste en meest gekke kerstmuziek te draaien, zoals deze. jouw radio. Rogier van Diesveld. Ook lekker bij warme chocolademelk. De mooiste tijd van het jaar. Jouw eigen kerstman. Op 501. Toets uw password in. De beltoon top 10. Ho, ho, ho. Nummer 10. 9. nummer 8. De Beltoon Top 10. Ho, ho, ho. Nummer 7. Nummer vijf. De beltoon top 10. Er is geen juiste invoer ontvangen. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 1. De Beltoon Top 10. Ho, ho, ho! We willen toch zoveel met ons leven doen. Ik word sentimenteel als ik denk aan toen. Aan de grote plannen die we steeds hebben gemaakt. De meeste zijn verbannen of anders zoek geraakt. Als het kerst is, gaan mijn gedachten over blijdschap en verdriet. Al die dagen en die nachten die ik alweer achter me liet.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 Ja, moeder. Laten we maar weer eens een boompje met een kluit nemen. Gezellig, hè? Hoewel, Frank, als hij nou voor de kerstmis binnen is, is het zo warm, hè? Dan bent hij niet meer buiten. Hè? Hebben we gezien met het boompje van vorig jaar met de kluit. Ja, moeder. Dat vorige boompje is ook doodgegaan, ja, Ja, want als het zo lang binnen heeft gestaan, dan bent het niet meer buiten, hè? Eh, ja, moeder. Alles wat te lang binnen heeft gestaan, dat went nooit meer buiten. Nee. zijn er toch ieder jaar weer gezellige, zalige dagen, hè Frank? Ja, ja moeder. Ieder jaar weer. Ieder jaar weer, gezellig hè? Het is alleen zo jammer dat mijn zoon Frank nog geen vrouw heeft, hè? Jammer, eh, jammer. ja moeder, dat is heel erg jammer hoor. Kijk eens Frank, wat een leuke meneer daar zit. Niet wijzen moeder, niet wijzen. Ik zeg zo, ik zeg alleen dat een leuke meneer zit. Hè? Niet een vriendin van mij heeft een homoseksuele zoon... en die heeft al jarenlang een vaste relatie, een vaste vriend. En ze zou gewoon niet anders meer willen, hè? Want je krijgt van een homo-schoonzoon zoveel meer liefde en aandacht en zorg. Je wordt veel meer vertroeteld dan door een schoondochter, hè? En vroeger was het heel raar als je zei dat je zoon een vriend had. Maar tegenwoordig, als je zegt dat je zoon een vrouw heeft... dat is zo burgerlijk, hè? Dan val je echt een beetje uit de boot te midden van je vriendinnen. En Frank heeft nog niet eens een vrouw, hè, Frank? Nee, moeder. Nog een leuke meneer die dat zit? Niet huh? wijzen, moeder. Nou, mam even de neus poederen, hè? Ja, moeder. Even de neus poederen. En ik wil helemaal geen leuke meneer. Ik wil een lekkere, ronde, blonde meid om mee te rollenballen onder de kerstboom. En om mee op wintersport te gaan. En dan op 2000 meter hoogte, dan trekken we, dan trekken we de skibroeken uit... en wrijven we mekaars billen in met sneeuw. Omdat we dat fijn vinden. Ja, ik heb geen eh, lekkere blonde vriendin. Ik heb alleen mijn moeder. En daar ben ik voor behandeld. Dag, moeder. Kerstmis op jouw radio. Rogier van Diesveld. Ook lekker bij warme chocolademelk. De mooiste tijd van het jaar. Jouw eigen kerstman. Op 501. Engelen. Kerstbal. Piek. kerstomaat kerstboom, kerstster, kerstboom, kerstmarkt, kerstmuziek, kerstavond, kerststukje, kerstroos, kerstdiner, kerstavond, kerstdag, kerstgeschenk, kerstroos, kerstmis, kerstfeest, kerstmuziek, drie wijzen zonder kanton. Kerstmis op jouw radio 501. Zit je in Oostenrijk met de kerst? In de sneeuw? Maakt niet uit, Voor Radio 501 hoef je niet thuis te blijven. Radio 501 is overal www.radio501.nl. Van de week eh, per e-mail ontvangen van Joe Bonemassa Dit is eh, Joe Bonamassa met zijn kerstsong van 2009. Merry Christmas baby. Baby you shout and treat me nice. Christmas? We doen weer eventjes een kerst-e-mail. Ik heb er weer eentje. Uh, er staat boven snurkschaap. Nou, dat zal wel weer leuk worden. Lieve Yves. Sinds onze ontmoeting vier jaar geleden ben je niet meer uit mijn gedachten geraakt. Nu alleen nog hopen dat de kerstman het snurkschaap meebrengt. Ik hou van je. Voor altijd. Kusjes, je gelukspoppetje. Dat is ook allemaal weer geheimtaal. Ik snap er weer helemaal geen hout van. We gaan even een eh, lekkere kerstplaat draaien. Laten we dat maar doen. Was je gisteren een eendagsvlieg? Dan ben je er vandaag geweest. Een vlinder in de storm is een hopeloos, hulpeloos beest. Een giraf met hoogtevrees, een olifant met angst. Maar met de dagen voor de kerst is de kalkoen het bangst. Ik ben zo blij, zo vreselijk blij Dat ik de kerstkalkoen niet ben Ik ben zo blij, zo vreselijk blij Dat ik zoveel ellende ken Maar de kerstkalkoen niet ben De kerstkalkoen niet ben Ik ben zo blij, zo vreselijk blij dat ik de kerstkalkoen niet ben Ik ben zo blij, zo vreselijk blij Dat ik zoveel ellende ken Maar de kerstkalkoen niet ben De kerstkalkoen niet ben never every every blue at, at Christmas uh, uh, without you. Oh, it, it, feels so every every blue. It, it just thinking be be be about you. It, it decorations of re, red on a green a, a Christmas tree. It, it, it won't be the same, dear, if you're not here with me, me, me, and when those blue it's snowflakes it's, start falling, it'll, that's when those blue memories it's start calling. You'll be doing will arrive with your Christmas. Will will arrive. It'll be but out. Ever, ever be blue. Ever, ever be a blue, blue, blue Christmas. Oh, uh, baby baby, I'll, I'll miss you. do you do when all right, we're right with, with your Christmas up with, with, with your white, but I'll ever a, be a blue, have a, be a blue. Jouw eigen kerstman op 501 Rogier van Diesveld. Crosby, Stills, Nash and Young. Crosby, Stills, Nash and Young. Crosby, Stills, Nash en... Young Crosby, Still Nash, and Young Crosby, Still Nash, and Young Crosby, Still Nash. We zijn aan het eind gekomen van het eerste uur. Straks gaan we nog een uurtje doen tot de klok van 12 uur. Ik heb nog lekkere muziek en ook eh, andere rottigheid voor jullie, dus blijf erbij. Straks nog een bakkie en uh, dan ga ik in die tussentijd eh, even snel de spullen van het volgende uur bij elkaar leggen. Tot straks. naar buiten, de wind in ons haar door onze kleren. Het kan ons niet schelen. Het is bijna donker, ons licht werkt weer niet. Het is door uw ogen dat ik alles helder zie. Het lukt niet vaak, maar we denken aan niets. Alleen wij twee en de wind zonder licht op om gewoon maar gelukkig te zijn. Ons niet af te vragen wat we intussen aan het missen zijn. van West-Friesland. Dit is Radio 501. is kerstmis, het is kerstmis, de klokken bengelen blij. Zo menig kerstboom in ons land die vreugde brengt en binnenbrandt. Het is kerstmis, joh gij. Het is kerstmis, het kerstmis, de klokken bengelen blank. Wij hebben een rollade thuis en er zijn blinden op de buis. Het is kerstmis, goddank. Het is kerstmis, het kerstmis, de klokken bengelen bij. En wie zich deze nacht verhing, die bengelt als het klokgeblink is low. Het is kerstmis, joegij. Een heel gelukkig kerstfeest. Kerstmis op jouw radio. tijdens de feestdagen kun je rekenen op de jocks van 501. I can't wait to see those faces. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day... Kerstmis op jouw radio 501. In Breda heeft een man korte tijd in zijn auto gewacht. Wegens passerende fietsers kon de man zijn deur niet zomaar opengooien.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 Kijk op bondvoordieren.nl. Ik ben Jan Overes uit Raalte en ik ben biologisch varkensboer. Ik loop altijd graag langs onze modderpoel. Je kunt echt zien dat de zeugen het lekker vinden, zo'n modderbad. En daar kan ik als biologisch boer echt van genieten. Varkens hoor je gewoon goed te behandelen. Een ruime stal met stro en een lekker modderbad. Maar dat kan echt niet voor de prijs van een kiloknaller. Als je vindt dat dieren een goed leven verdienen, koop dan geen kiloknaller. Wakker Dier en de biologische boeren. Samen voor een beter dierenleven.